11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen kijken welwillend naar het Amerikaanse verzoek... om mee te doen aan een nieuwe missie in Syrië. Die missie zou nieuwe instabiliteit moeten voorkomen... maar hoe precies is niet duidelijk. De coalitiepartijen willen niet bij voorbaat nee zeggen... omdat ze blij zijn dat de Amerikanen nu toch in Syrië willen blijven... Oppositiepartijen reageren een stuk kritischer omdat er geen VN-mandaat is. In de Franse stad Brest is een imam voor zijn moskee neergeschoten. Ook iemand anders raakte gewond. De twee zijn buiten levensgevaar. De schutter ging er vandoor in een auto die later werd gevonden. In de buurt lag een lichaam, vermoedelijk van de schutter zelf. De imam staat op de dodenlijst van IS... omdat hij Franse moslims opriep om te gaan stemmen. De NASA gaat een drone loslaten in de atmosfeer van Titan, een maan van Saturnus. De drone zal daar onder meer onderzoeken of er ooit leven is geweest. Titan is de ena grootste maan in ons zonnestelsel en heeft ijskoude zeeën van methaan. Vanaf 2026 zal de drone met een onbemande zonde naar Titan worden gebracht... waar hij zo'n acht jaar later, dus in 2034, aan zijn missie kan beginnen. De eerste halve finalist op het WK voetbal in Frankrijk is bekend. Engeland plaatste zich ten koste van Noorwegen. Het werd 3-0. De Engelse vrouwen kwamen al na drie minuten op voorsprong. In de halve finale moet Engeland het opnemen tegen de winnaar van de Verenigde Staten tegen Frankrijk. Die wedstrijd is morgen. Het weer vanuit het noorden kan de bewolking zich uitbreiden, maar het blijft droog.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 We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. Twee nieuwe werkjes, in ieder geval voor dit programma. Eerst een nieuwe artiest, Kim Tomset, met zijn album The Hollows. Daarna komt James Asher met een, mm, ja, een ouder album. Een veel ouder album, maar ik heb het wel cadeau gekregen. Eh, Global Spice, Spice, zo heet dat eh, dit album. En dat volgt eraan. Lekker ritmische muziek trouwens. In het eerste uur zat ook al aardig wat ritmische muziek eh, in. Ja, dat hoort ook gewoon bij New Age muziek.